Raymond Seré met het NOS-journaal. De problemen op het spoor en de weg door slecht weer vallen tot nu toe erg mee. De NS had al om 5 uur vanmiddag een aangepaste dienstregeling in de Randstad ingevoerd. Op de trajecten Den Haag, Utrecht en Rotterdam, Amsterdam rijden minder treinen. Reizigersorganisatie Rover vond het vanmiddag al voorbarig om in de spits treinen uit de dienstregeling te halen. Het slechte weer was voorspeld vanaf 7 uur vanavond. Het ziet er nu naar uit dat de meeste zware buien aan de kust vallen en dat het in het binnenland allemaal wel meevalt. In het westen van de Verenigde Staten woeden meer dan 60 bosbranden, die alleen al in de staat Washington zeker 70 huizen hebben verwoest. In die staat hebben bijna duizend mensen hun huis moeten verlaten. Behalve Washington zijn ook de kuststaten Oregon en Californië getroffen door bosbranden, die het gevolg zijn van de extreme hitte en droogte. Langs de westkust van de VS komt de temperatuur geregeld boven de 40 graden Celsius. Het regime in Syrië is verantwoordelijk voor het bloedbad in de stad Hula, schrijft de VN-Mensenrechtenraad na onderzoek. In Hula kwamen eind mei 108 mensen om bij een massaslachting. Het bloedbad leidde tot veel verontwaardiging, onder meer omdat bijna de helft van de slachtoffers kind was. De regering van president Assad heeft altijd ontkend dat ze iets met het bloedbad te maken had. De gemeente Amsterdam wil niet dat de Surinaamse overheid een financiële bijdrage levert aan het Kwaku Festival. Dat laat loco-burgemeester Ascher weten. Eerder vandaag maakte Suriname bekend dat het 50.000 euro in het noodleidende festival wil steken. Volgens Ascher heeft de gemeenteraad enige tijd geleden nogmaals bevestigd op geen enkele manier met de Surinaamse regering te willen samenwerken. De Britse prins Philip is opgenomen in een ziekenhuis met een blaasinfectie. De 91-jarige Duke of Edinburgh is naar het Aberdeen Royal Infirmary gebracht. In juni lag de man van koningin Elizabeth vijf dagen in het ziekenhuis ook al met een blaasontsteking. Dat was vlak na de koude en natte botenparade op de Theems... ter ere van het 60-jarige jubileum van de koningin. En dan het weer... Onweersbuien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Kans op zware windstoot en hagel. Vannacht trekken de buien naar het noordoosten weg.